voor mensen met een hoge technische opleiding versoepeld. De regering van illegale is topprioriteit voor president Obama. In juni praat de Senaat over de plannen. Reddingswerkers hebben hun werkzaamheden in Oklahoma in de Verenigde Staten zo goed als afgerond. Een brandweercommandant zei tegen de BBC voor 98% zeker te zijn dat alle overlevenden onder het puin vandaan zijn gehaald. Gisteren werden in het plaatsje Moor honderden huizen met de grond gelijk gemaakt door een verwoestende tornado. Er werden windsnelheden gemeten van ruim 320 km per uur. In totaal vielen er 24 doden. Het aanvankelijke aantal van 51 werd later naar beneden bijgesteld. Topman Nick Bakkels van het beveiligingsbedrijf G4S stapt op. Hij wordt door de aandeelhouders verantwoordelijk gehouden voor een aantal grote beleidsfouten bij het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld. Tijdens de Olympische Spelen in Londen leed het bedrijf 80 miljoen euro verlies. G4S zou 10.000 beveiligers naar de Spelen sturen, maar die waren lang niet allemaal op tijd opgeleid. Op het laatste moment moesten militairen worden ingezet voor de beveiliging. G4S draaide op voor de kosten daarvan. Ook de overname van branchegenoot ISS mislukte. Het Vaticaan ontkent dat paus Franciscus zondag probeerde de duivel uit te drijven bij een zieke jongen. In een verklaring na commotie in Italië zegt de katholieke kerk dat de paus alleen wilde bidden voor de jongen zoals hij dat vaker doet. Volgens deskundigen bij een tv-zender gebruikte de paus gebeden die bedoeld zijn om de duivel uit te drijven. En dat hij zijn handen op het hoofd van de jongen had gelegd. De tv-zender heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer, vannacht wordt het vanuit het westen uit droog.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 I, I, uh, uh, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin?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 Peep gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill, poppin' tags, yeah pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comer.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 Een Amerikaanse senaatscommissie met democraten en republikeinen heeft met 13 tegen 5 ingestemd met een verregaande nieuwe immigratiewet. Het wetsvoorstel zou 11 miljoen illegalen de kans geven om Amerikaans burger te worden. Tegelijkertijd wordt de beveiliging van de grenzen strenger. Ook worden de toelatingseisen voor mensen met een hoge technische opleiding versoepeld. De legalisering van illegalen is topprioriteit voor president Obama. In juni